Als dat niet lukt, kunnen ze anoniem met de Nederlandse Bank praten. Het meldpunt is niet bedoeld voor klanten die klachten hebben. Griekenland zit weer in een recessie. In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie met 0,6 procent. Het kwartaal ervoor was er bijna anderhalf procent krimp. Halverwege vorig jaar kreeg de Griekse economie klappen door het referendum over de steunverlening en de tijdelijke sluiting van de banken. Bij een aanval op een VN-basis in Mali zijn drie doden en dertig gewonden gevallen. Een jihadistische groep zou de basis met raketten hebben bestookt. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de doden VN-militairen uit Equatoriaal Guinea zijn. De aanval was enkele uren voor het bezoek van de Duitse president Gauck aan de Duitse blauwhelmen in Bamako. Er waren geen Nederlandse militairen in de buurt tijdens de aanval. De directeur van wielerbond KNWU, Huip Kloosterhuis, is overleden. Hij was al een tijd ziek. Kloosterhuis begon bij de wielerbond in 2009. De KNWU en ook renners hebben geschokt op zijn overlijden gereageerd. Huip Kloosterhuis was 55 jaar. De Europese komeetlander Filet doet het niet meer. Er is al zeven maanden niets meer van het apparaat vernomen. Ruimtevaartorganisatie ESA heeft de hoop opgegeven en stuurt ook geen signalen meer om hem aan de praat te krijgen. Na een tocht van tien jaar landde filet in november 2014 op komeet 67P. Dat ging niet helemaal goed. Het apparaat kwam toen in de schaduw te staan, waardoor hij maar heel kort elektriciteit had om signalen te versturen. Het weer nog van het zuidoosten uit steeds meer zon.